12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden vandaag versoepeld. Zo mogen kappers weer werken, kunnen patiënten terecht bij therapeuten... en gaan basisscholen gedeeltelijk open. Ook in andere Europese landen mag meer. In Italië mogen mensen vaker hun huis uit en worden bedrijven weer geopend. In Frankrijk mogen mensen ook weer naar buiten en op meer plekken sporten. Groot-Brittannië blijft tot 1 juni grotendeels op slot op wat kleine versoepelingen na. Zo mogen Britten vanaf woensdag wat vaker naar buiten. Premier Johnson zei dat dit niet het moment is om de lockdown te beëindigen. Hij noemt het waanzin om een tweede coronagolf toe te staan. Ja, in Nederland heeft een onbekend aantal kappers nu al de deuren geopend, kort na middernacht. Onder meer de bekende kapper en visagist Mari van de Ven opende dus zijn zaak. De wethouder van Economische Zaken van Den Bosch die is daarbij aanwezig. Medewerkers van het Jeroen Bos ziekenhuis krijgen korting. In Boksmeer gaat de eerste knipbeurt naar de hoogste bieder van een veiling voor het goede doel. In Rotterdam is vanavond een man op straat doodgeschoten. Ooggetuigen hoorden schoten van automatische wapens en zagen twee donker geklede mannen wegrijden in een auto. Het slachtoffer van ergens in de twintig raakte zwaar gewond en overleed even later. op industrieterrein Spaanse Polder is een uitgebrande auto gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met het schietincident in Rotterdam-Noord. Reisorganisatie Corendon heeft plannen om coronavrije reizen aan te bieden. De topman zegt dat dat kan doordat het bedrijf eigen vliegtuigen en resorts heeft. Hij wil reizigers voor de vlucht testen en twee dagen later in het resort nog eens. Corendon wil honderdduizenden coronatests kopen en zegt met lokale overheden te praten. Het weer nog veel wind, bewolking en in het zuidoosten wat regen. Vannacht koelt het af eh, tot een graad of 5. Overdag waait het flink, vooral aan de kust.